Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Tijdens de 112-storing van maandag is een vrouw uit Breda overleden. Volgens de veiligheidsregio werd ze thuis onwel... en de huisarts kon 112 niet bereiken. Hij ging naar een politiebureau om een ambulance op te roepen. Of de vrouw uit Breda het had gered als het noodnummer het wel bereikbaar was geweest... is niet te zeggen. De NS trekt tientallen miljoenen uit voor de financiële compensatie van overlevenden en nabestaanden van de holocaust. De 500 nog levende Joden, Roma en Sinti, die met treinen van NS naar de kampen werden afgevoerd, krijgen ieder 15.000 euro. Andere nabestaanden krijgen 7,5 of 5.000 euro, heeft NS bekendgemaakt. De subsidie voor elektrische auto's is geen dure maatregel om de CO2-uitstoot te verminderen. De Algemene Rekenkamer concludeerde vandaag dat het kabinet is uitgegaan van te rooskleurige berekeningen... en dat de subsidies, vooral voor grote elektrische auto's, meer hebben gekost dan begroot. Staatssecretaris Snel is daar boos over en noemt de berekeningen van de Rekenkamer voorbarig. De brand in de Notre-Dame in Parijs was in elk geval niet het gevolg van brandstichting, zegt de Franse justitie. De kathedraal raakte op 15 april door brand zwaar beschadigd toen er restauratiewerkzaamheden aan de gang waren. Er was wel een aantal tekortkomingen, zegt de Franse justitie... maar de onderzoekers bekijken nog of de brand door achterstallig onderhoud is veroorzaakt. En de Volkskrant heeft een nieuwe hoofdredacteur, Pieter Klok... die per 1 september de opvolger wordt van Philippe Remarque... Klok werkt al bijna 20 jaar bij de Volkskrant. Sinds 2010 is hij adjunct hoofdredacteur. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen vrij helder. Morgen zon, maar in het noordelijk kustgebied nog kans op hardnekkige bewolking. En bij een matige noordoostenwind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland nog de meeste vertraging rondom Amsterdam. Dat heeft van alles te maken met het ongeluk wat er was op de A2. Ik begin met de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Knoop het Watergaasmeer en Muiden 20 minuten vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Amstel Business Park en Apkoude nog een kwartier vertraging. Daar was het ongeluk vanmiddag. Alle rijstroken zijn alweer even vrij. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer 20 minuten vertraging. Op de A9 ook maar richting Diemen. Tussen Aalsmeer en af het AMC ruim een half uur vertraging. A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Knopend weer 20 minuten.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 Soon enough, I learned the painful truth. I'll face it like a fighter, then boast of how I've grown. Anything is better than being alone. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl no adjectives for this girl. oh dear diary, it's happening again.